Door negens met het NOS-journaal. Gevangenen komen mogelijk twee weken eerder vrij... vanwege het tekort aan cellen en vooral aan gevangenispersoneel. Het kabinet is dat plan aan het uitwerken, melden betrokkenen. Twee maanden geleden besloot het kabinet al dat gevangenen... drie dagen voor het eind van hun straf naar huis mogen. PVV-staatssecretaris Koen Radi van Justitie en Veiligheid... zei toen dat ze ziek was van dat besluit. Nu wordt de verruiming dus maximaal twee weken. Anders is er geen ruimte voor gevangenen die snel een plek nodig hebben. Tientallen actievoerders hebben een openbaar interview met defensieminister Brekelmans verstoord. Het was op de Universiteit van Amsterdam. Vanaf het begin werd Brekelmans voortdurend onderbroken door actievoerders. Ze bonkten op de ramen en riepen leuzen als Free Palestine. Binnen werd Brekelmans na een kwartier door beveiligers naar een andere ruimte gebracht. Bij het protest in Amsterdam is niemand aangehouden. Ambtenaren mogen de Chinese AI-app DeepSeek niet voor hun werk gebruiken. De app is volgens staatssecretaris Sabo spionagegevoelig. DeepSeek is een AI-chatbot die je vragen kunt stellen en tekstopdrachten kunt geven. Daarvoor moet eerst informatie worden ingevoerd. Het kabinet houdt er rekening mee dat die informatie door China wordt opgeslagen. Vrijdag riep de autoriteit persoonsgegevens om diezelfde reden het publiek op... om voorzichtig te zijn bij het gebruik van DeepSeek. KLM doet onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door medewerkers. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn er meldingen gedaan over het digitaal delen van grensoverschrijdende berichten over collega's. Meer details over de inhoud van die berichten zijn niet bekendgemaakt. Mocht blijken dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag, dan worden passende maatregelen genomen, zegt KLM. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Tellen Griekspoor de tweede ronde bereikt. Hij won in drie sets van de Italiaan Matteo Berrettini. Het weer vanavond en vannacht droog, plaatselijk nevel of mist. Temperatuur rond het vriespunt. Morgen vanuit het noorden geleidelijk zon.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 Why, why does he do it that way? If they say So come you know I just can't let it go. Meeting you was something no one else needs to know. I guess I'm thinking of you like I would know all the things we could do.